uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een jongetje van vier dat vanmiddag in Aalsmeer in het water terechtkwam, is overleden. Het kind was in een binnenspeeltuin en werd als vermist opgegeven. Er werd met man en macht naar hem gezocht. Uiteindelijk bleek dat het kind naar buiten was gelopen en in het water was beland. Het jongetje werd nog gereanimeerd, maar hij overleed later. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Opnieuw is in de Stille Oceaan een Japans oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een vliegdekschip dat zonk tijdens de slag bij Midway in 1942. Vrijdag werden op bijna 5,5 kilometer diepte al de restanten van een ander Japans vliegdekschip ontdekt. Japan verloor de slag bij Midway. Die wordt gezien als cruciaal voor de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog. De zoekacties in de Stille Oceaan worden betaald uit de nalatenschap van Paul Allen... de vorig jaar overleden medeoprichter van Microsoft. Koerdische strijders hebben zich teruggetrokken uit de Noord-Syrische stad Ras al Ain. De stad is belangrijk vanwege de ligging, op een kruispunt van wegen en vlakbij de Turkse grens. Door het vertrek van de Koerdische strijders wordt het voor Turkije makkelijker om de rest van de grensstrook in te nemen. De terugtrekking houdt verband met de afspraken over een gevechtspauze... die donderdag werd afgekondigd door Turkije en de VS. In ruil voor het bestand moeten de Koerdische strijders zich uit de grensstrook terugtrekken. Tennisser Andy Murray heeft voor het eerst in lange tijd weer een ATP-toernooi gewonnen. De schot was bij het toernooi in Antwerpen in drie sets te sterk voor Stan Wawrinka. Het was twee jaar en acht maanden geleden dat Murray voor het laatst een toernooi won. Daarna kampte hij met een chronische heupblessure. Het weer op veel plaatsen droog. Vannacht en morgenochtend trekken stevige buien over het land. Morgenmiddag weer droog en dan breekt de zon af en toe door.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 Op Facebook. Maar deze plaat is 1986. Falling in Love. is een mooie 12 inch van deze dame. toen was het inderdaad nog een 12 inch waarin heel veel keuze was. Want daar staan maar liefst vijf uitvoeringen op. En uiteraard is een keer gekozen voor de Alternative Club Mix van deze Falling in Love van Sibyl. Zoals ik zei, Amsterdam Dance Event, de laatste avond. En ja, morgen nog wat afterparties voor de diehards. Het Amsterdam Dance Event is nou net zo'n event... waarbij je af en toe in een leuke setting ook eh, wat artiesten kan eh, te spreken krijgen, zeg maar. Zo hadden we ook een eh, interview met The Egyptian Lover. Even kort voordat hij eh, weer terug moest inderdaad. Richting New York. Want in New York ligt er alweer wat eh, concerten en omgeving. En toch had hij even tijd eh, kort voor ons. Dus die wil ik je even niet onthouden. Goedenavond, dit is de Downtown Dance Show. Hier op Dance Radio. En ook live op 106.9 op ZFM. Voor de kust en duinstreek. En blijf erbij tot 12 uur. attention, s'il vous plaît. Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Good evening and welcome to tonight's festivities and to the Amsterdam Dance Event, brought to you via a magical online Let the jam begin here at the Downtown Dance Show with my honored guest, Greg Broussard, better known as the Egyptian Lover. electro music pioneer. He made some famous records like Egypt Egypt, Girls, The Lover, Sexy Style, The Lesbian, and did a lot of more productions. First of all, Greg, a very funky welcome here in the Netherlands at the Amsterdam airport. First question, where are you actually came from? Born and raised in Los Angeles, California, on the east side of LA, South Central. What kind of music you were growing up with in your youth? Growing up at home, wow. It, was, it well, was no rap yet, so I was listening to like Rick James, Prince, One Way, Confunction, Barcase, and just, just a lot of R&B. Can you explain us the origin of the name Egyptian Lover? I got my name way before I started making music. I got my name in um, junior high school when I used to idolize Rudolph Valentino. He was a, a actor way back in, in, the black and white days when there was no sound. It was just <laughs> black and white movies with the words at the bottom. But he did a movie called The Sheik where he was Egyptian. And I was like, oh, I like that. That's like cool, Rudolph Valentino. And then, of course, King Tut being a young king and owning his own thing. I said, that's what I want to be. I want to be like the Egyptian lover, like uh, young and own my own record label and do my own thing and be that suave, debonair, you know, lover type guy like like Rudolph Valentino in the movie The Sheik. So that's where the name came from, Quintet Rudolph Valentino. What can you tell us about the Uncle Jam's Army, which you joined after being a DJ for a while in LA? Um, they, well, they were the best DJ crew in LA and I was trying to start my own crew, but I couldn't compete with them. So you can't beat them, join them. And so one day, um, the the main guy from Uncle Jam's Army, Roger Clayton, rest in peace he asked me to do a commercial with him for one of the dances and come do the DJ battle for the next DJ to join Uncle John's Army. So I did the commercial, I did a little scratch on there, and it's like, wow, what's that? I'm like, just killing the records out loud. They call it scratching. Because I heard on uh, Grandmaster Flash's album that they were doing stuff like that. So I did it, and I kind of taught myself how to do different tricks on the turntables. And when I got to the Uncle Jam Army first party that they had a DJ battle, I won, obviously, <laughs> hands down, yeah, by doing a lot of tricks on the turntables. People stopped mm-hmm. dancing and actually started watching me do tricks on the turntables. And I kind of became Uncle Jam's main DJ ever since then. Cool. How started your DJ career back in the days in the 80s? I think it all started when I was in high school, uh, making uh, the mixtapes, just actually doing pause button mixtapes with a cassette deck. Became that that made me a producer, like knowing what to when to pause button the music and when to put the next record on. It kind of made me learn how to be a producer that way, and the MCing it just came natural because I was always a poet. So writing a rhyme with, came easy. And I just wrote the rhyme to the instrumental track and, and sung it. So I kind of was always the DJ MC at that time. But learning how to do it on the turntables was a little different than pause button tapes. But um, it just came natural. Who was Jamie Jupiter? I'm aware of the fact it's not nicknames, as I assumed for years. Jamie Jupiter was registered on the records Computer Power, but I heard it's actually a real person. The Jamie Jupiter was actually me and my friend um, Gerald Brown. We went to the studio and we just started messing around, and um, we did half the record, and then he joined the military, and he had to go, so he left and went to the military, and I actually finished it on my own, pressed it up, put out a cover, and sent him the record. Mm. I said, "Wow, this is your record." So he got it and was like, "Wow, it sounds totally different than how we did it." So yeah. I kind of like did most of it on my own, but he started it out with me, so I put it under his name, and it was cool. And then um, at a dance when I was DJing with Uncle Sam's Army, a guy walked up to me and gave me a record to play, a little 45 and I played it. I'm like, oh, that's tight. Who's that guy right there? And it was like me. So that was Rodney O. I liked his voice then. He joined um, my crew as a keyboard player, and then eventually went to the studio and he made his own record. And then I had friends that used to work for me at Egyptian Empire Records. I did an um, album with them, 2 o'clock. And then Friends of Friends came in, and that's how we, we um, produced those records. So it's all about who you knew, not actually the talent, We were discovering talent, but just actually who you knew and say, this guy is good. Um, let's do a record, and I just tried out a lot of different records. The Network. One of the major questions for me and the freaks on the other side of the radio. Has the electro music pioneer. The major question, what can you tell us about the mighty Roland TR-808 drum computer? Uh, that that is the sound. <laughs> the 808, when I first heard it, um, I didn't know what it was. I heard it in Planet Rock and um, a guy named Africa Islam was DJing down at a club that that was in LA, and um, I went down to the club and I met him, and then I started DJing at the club. It was called Radio, and Ice T was there, and the Glove was there, and I asked um, Islam like. Since you know Africa Bambata and all them, what did they use to make that record? He said, well, it's called a 808. <laughs> like, what is that? He said, a drum machine. They got them at the Guitar Center. So the very next day, we went to the Guitar Center, and I saw it and um, the guy taught me how to taught me how to program a beat, and I programmed Planet Rock. I was like, okay, I'm buying it because I fell in love with the cowbells, the, the, the toy snare, the, the kick drum. Then I found that you can make the kick drum go longer and shorter, and it's like this this machine is a record all on its own. I brought it to one of the Uncle Jim Army dances and played the beats that I programmed at home. And many people walked up to the stage and said, what record are you playing? What record are you playing? I want to buy it. And I knew right then and there, this is a record all I gotta do is put some words to it or some music to it, and this is a record. And that's how all the records started. Well, the, the, the DJ life before 808 was pretty good. I became LA's number one DJ, so the DJ life was really good. So now you got a DJ that's good with a drum machine, so it kind of like blew their mind. They wasn't ready for it. It was like, wow. It it's like, what else can you do? And so the, and the 808 was just like, we was um, playing um, music, and I was put the tempo close to the record, and then I play the 808 with it like I'm mixing on the record, and I just fade the other record out, and the 808 just be playing by itself. And as soon as that happened, my friend Roger says, Uncle Jam Army goes live. And everybody's like, what? And he had a keyboard, and my friend AJ was on the keyboard going, choo, choo, choo, choo, choo, choo. And then Roger was on the keyboard. He was doing some, some bass line stuff, and I was on the 808, and I was breaking it down. And it was like the first time we ever went live like that. We started singing yes, yes, yes, yes, yes, and the crowd went berserk. They was requesting the record on the radio the next day. We haven't even went to the studio and made the record yet. So we went to the studio the end of the week. We made the record. We brought a demo down to the radio station, and it was a hot record. <laughs> Just like that, we were record stars. <laughs> Uh, thanks a lot for your time, man. I really appreciate it here at the Amsterdam Dance Event 2017. Uh, thanks for your time here at the Downtown Dance Show here on Dance Radio live from Amsterdam. Just a minute. plaatjes van die Egyptian Lover. Na een eh, interview wat ik twee jaar geleden had op het eh, Amsterdam Dance Event met hem. Het is toch de oldschool Pioneer, hè? Ja. Een klassieker. Even een kijkje op het eh, forum. Breuking, ik ga er even induiken voor jouw plaat Fastlane. En Jan, je mag bij de knoppen zitten. Want ik heb hem iets eerder klaarstaan dan, dan half elf. de old school mix hier bij de Downtown Dance Show. Vanaf niet live van het Amsterdam Dance Event, maar misschien nog na 12 dat we nog even live gaan richting het Amsterdam Dance Event. Maar dan niet op de radio. <laughs> dat is weer wat anders. Goedenavond, leuk dat je erbij bent. En blijf erbij, want ach, ik word bijna sentimenteel als ik nog de stapel zie wat we nog hebben weg te werken. En ik weet dat jij het heerlijk vindt om het eh, te horen, maar ik vind het net zo lekker om eh, te luisteren en te freaken met eh, al die lekkere platen uit de 80s en 90s. Uit een mooie tijd. Tijd voor de oldschool mini-mix. Met speciaal dank aan DJ Molla. Die staat me vanavond bij. Ik zou zeggen, ga ervoor zitten. Zoals we vroeger zeiden, vingers bij de knoppen. Cassettemandje scherp. Hier komt hij. In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Downtown Dance Show, volgt nu een uitzending van de Downtown Dance Show. Dance Show. 1, 2, 3, 4. oktober 2019 hier bij de Downtown Dance Show. just go crazy. it's crazy. How much I love you, girl, it's crazy. Please stay my lady. Without your love, I'll just go crazy. school soulful R&B van de Manhattans uit New Jersey, eh, United States. Die mannen hebben het lang volgehouden, zeg hé. Begonnen in 1965 inderdaad. Eh. toen dachten we op een gegeven moment van nou... Ik denk dat ze uit elkaar gaan, maar... 2008 kwamen ze nog een keer terug met een eh, totaal nieuw album. Weliswaar in een wat kleinere setting, maar toch. 40 jaar in het vak in 1983 brachten ze deze plaat uit. Crazy. Tja. Ik zit te kijken inderdaad naar die, eh, naar die mannen. Maar ja, ze zijn er wel wat ouder op geworden. Maar zien er niet, uh, niet slecht uit. Eh, ik weet niet wat ze momenteel doet. Veel voor dit soort artiesten die... Uh, ja, proberen af en toe nog wat bij te snabbelen. Over deze man uit de soul scene... Hij was nog niet bekend onder zijn eigen naam, maar hij begon alvast een lekker plaatje te maken samen met, ja, de grote chef Pettibone. Ik heb het over Will Downing. 1984 brachten ze onder de naam Pilot deze plaat uit. Vier jaar later kwam hij met zijn eerste album inderdaad, eh, deze Will Downing. Maar dit is eerst You Are The One. samen met Chef Patty Bone. Dat deden ze samen onder de naam Pilot in 1984. You Are The One op eh, Prelude Records. in deze plaat hoorde je al dat hij eigenlijk stiekem toch wel een beetje richting die house scene eh, toe wou. Want we kennen Will Downing natuurlijk van heel mooie R&B en mooie ballads. Maar ook dit zat in hem. Hij heeft ook nog een eh, korte tijd bij Wally Jump en The Criminal Element gezeten. Dat was inderdaad al house. Maar goed, een man met vele talenten, zullen we maar zeggen. Kan ook niet anders als je wordt bijgestaan eh, door Chef eh, Die vindt het eh, heerlijk om, om te schrijven en te remixen. Dus. Van de ene in de andere lekkere plaat. Tenderoni van O'Brien. wanneer was het ook alweer? 1986, deze Tenderoni van O'Brien, uitgebracht op Capitol Records. Het zijn van die platen inderdaad, eh, er zullen er wel meer zijn, maar hier krijg je inderdaad eh, ja, <laughs> flashbacks bij. Die zou je ook hebben bij meerdere platen. Net zoals bij deze plaat trouwens. James McCauley eh, maakte fureur eh, met eh, de Magotron. Maar hij heeft in zoveel bands gezeten dat het niet meer bij te houden is. interesting.